Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We maken vaker duurzame keuzes dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van INO Research. Jongeren lopen voorop in groen gedrag. Ze eten bewust minder vlees, vliegen minder en letten goed op hun gas- en elektriciteitsverbruik. Maar ze doen niet alles goed. Ze douchen nog steeds het langst, maar wel eh, veel minder lang dan, eh, dan dat ze voorheen deden. Alleen ouderen douchen nog steeds korter. <laughs> ja, maar eh, ze passen het aan. Dus het, nou ja, goed. En dat, dat is duurzaam gedrag. Niet alle duurzame keuzes keuzes worden trouwens gemaakt uit liefde voor het klimaat. We doen het ook vanwege de hoge energierekening. In Zeist moeten zo'n 200 asielzoekers de komende winter in tenten slapen. In december zou daar een nieuw asielzoekerscentrum komen... maar door een tekort aan materiaal is de bouw vertraagd. Het COA gaat wel kijken hoe het winterkamperen zo warm en prettig mogelijk kan worden gemaakt. Je spaargeld op de bank zetten in Estland, Italië of Slowakije. Tienduizenden Nederlanders openden de afgelopen maanden een buitenlandse spaarrekening. Want daar krijgen ze meer rente over dan hier. Toch ziet niet iedereen het zitten vanwege het IceSafe-drama van 2008. Die IJslandse bank ging toen failliet. Nederlanders die daar geld hadden staan moesten jaren wachten tot ze iets terugkregen. Het voetbalelftal van Australië heeft zich uitgesproken tegen Qatar. Volgende maand begint daar het WK. Bij de bouw van de stadions zijn duizenden mensen omgekomen, vooral migranten. De Australische spelers zeggen in een videoboodschap dat je dat niet kan negeren. These migrant workers who have suffered are not just numbers. Like the migrants that have shaped our country and our football, they possess the same courage and determination to build a better life. Ook vragen ze Qatar om de LHBTIQ-gemeenschap minder hard aan te pakken. Homoseksualiteit is in de oliestaat namelijk illegaal. Als spelers we fully support the rights of the LGBTI people. But in Qatar people are not free to love the person that they choose. De Australische voetbalbond staat achter de boodschap. Geen enkele andere deelnemer aan het WK heeft zo openlijk kritiek geuit. Je krijgt het weer nog wolken, maar ook best wat zon. Blijft een groot deel van de dag droog, al zijn er later wel wat buitjes. Het is behoorlijk zacht, 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. Hierdoor is de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. Houd ook rekening met 12 kilometer aan file met 20 minuten aan oponthoud. Verder reguliere drukte, onder andere te merken op de N201 van Hilversum naar Uithoren.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 Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas.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 They're what you think. Wow. Ik heb niets liever, my darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling My phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwaad te tellen Kan met jou niet verder als je blijft drukt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?